Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de bomaanslag van vanmiddag in Marrakesh is opgelopen tot 15. De doden zijn vijf Marokkanen, zes mensen met een Frans paspoort en nog vier andere buitenlanders. Hun nationaliteit is nog niet bekend. De bom ontplofte rond lunchtijd in een café aan het centrale plein van Marrakesh waar veel toeristen komen. Bij de tornado's in het zuiden van de Verenigde Staten zijn zeker 269 doden gevallen. Sommige tornado's hebben een doorsnee van meer dan een kilometer. Het zwaarst getroffen is Alabama. Alleen al in deze staat kwamen meer dan 180 mensen om. Een miljoen mensen zitten daar zonder stroom en de kerncentrale wordt gekoeld met een noodaggregaat. De Tweede Kamer blijft erbij dat minister Kamp tuinders moet ontzien als die niet aan personeel kunnen komen om fruit te plukken. Kamp wil vanaf 1 juli geen vergunningen meer geven aan Roemenen en Bulgaren, omdat er volgens hem genoeg Nederlandse werklozen zijn. Maar een Kamermeerderheid, waaronder de regeringspartijen VVD en CDA, vinden Kamp te streng. De Noordoostpolder wordt waarschijnlijk niet aangemerkt als werelderfgoed. De gemeenteraad is tegen vermelding op de UNESCO-lijst, uit angst dat er straks niet meer mag worden veranderd aan het gebied. Het kabinet wilde de Noordoostpolder voordragen als werelderfgoed omdat de polder uit 1942 laat zien hoe er destijds werd gedacht over landinrichting. Nu de gemeenteraad tegen is zal het kabinet het plan waarschijnlijk intrekken. De meeste van de 1900 gasten van het huwelijk van de Britse prins William zijn vandaag in Londen aangekomen. Dat geldt ook voor prins Willem-Alexander en prinses Maxima, die morgenavond alweer terugvliegen voor Koninginnedag. Het centrum van Londen stroomt intussen vol met mensen die het huwelijkspaar morgen bij Westminster Abbey willen zien aankomen. De huwelijksvoltrekking is vanaf kwart over elf te volgen op Nederland 1. Het weer, de buien trekken weg. Vannacht is het overwegend droog met minima rond 8 graden. Morgen in het noorden vrij zonnig. In het zuiden meer bewolking met kans op een bui en het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.